Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisteravond in Hamburg... in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. De politie heeft nog steeds niet gezegd hoeveel doden er zijn gevallen. Duitse media houden het op zeven, onder wie mogelijk de dader. Toen de politie rond kwart over negen het gebedshuis binnenging... klonk er op de bovenverdieping nog een schot. Daar werd ook een lichaam gevonden. Onderzocht wordt of dat van de dader is. Over zijn motief is nog niets bekend. De burgemeester van Hamburg heeft zijn ontzetting over de schietpartij uitgesproken. De politie vraagt op grote schaal persoonsgegevens op van demonstranten... zoals hun adres, geboortedatum en burgerservice-nummer. Dat blijkt volgens Trouw uit 67 persoonlijke dossiers... die zijn ingezien door onderzoekers van Investico. Zo werden de gegevens van coronademonstrant Michel Rijinga in twee jaar tijd ruim 1400 keer bekeken. Volgens de politie zijn de gegevens nodig om bijvoorbeeld verdachten op te sporen en aangiftes te verwerken. Maar volgens Investico gebeurt het veel vaker dan nodig is. Ook bij demonstranten die nergens van worden verdacht en bij ouders en kinderen van actievoerders. CDA-leider Hoekstra denkt dat zijn partij volgende week minder zetels verliest dan nu wordt voorspeld. En mocht het toch tegenvallen, dan is hij niet van plan op te stappen als partijleider, zei Hoekstra gisteravond bij Opeen. Het CDA staat er in de opiniepeilingen niet goed voor. De partij haalde bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 nog ruim 11 van de stemmen. Nu zou dat de helft minder kunnen worden. Hoekstra zegt dat hij optimistischer is, want bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar deed het CDA het ook beter dan verwacht. Het weer. Op veel plaatsen regen, in het noordoosten natte sneeuw. Het wordt opnieuw een grijze en natte dag. Op de meeste plaatsen wordt het 1 tot 7 graden. Alleen in het uiterste zuiden wordt het 11 graden. Smiddags gaat het harder waaien en koelt het ook in het zuiden af.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 maar dat is zo. Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt Lijk lang het en ik van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een jee. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay, so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picnic. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het. Krik, krik, Chris Cross, pas die shots, geen hat-trick. Oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo waar ik nu zoek, dus hoe het loopt.